Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Grote kans dat er strengere coronamaatregelen komen. Dat zegt een viroloog die in het Outbreak Management Team zit. Dat is een groep experts die het kabinet corona-advies geeft. De besmettingen lopen in veel gebieden alleen maar op. Nou ja, dat betekent dat... Eh, een combinatie van dat de maatregelen die genomen zijn kennelijk niet werken. Eh, plus dat kennelijk toch eh, de Nederlandse volk En uitzonderingen daar gelaten, maar eh, toch eh, de verantwoordelijkheid niet genoeg neemt voor alle basismaatregelen. En dus zijn er waarschijnlijk strengere maatregelen nodig, zegt de viroloog. De meeste coronapatiënten op de IC's in de grote steden zijn van niet-westerse afkomst. Dat zegt de IC-baas van een Amsterdam ziekenhuis in een podcast van het radioprogramma Argos. De patiënten spreken lang niet allemaal Nederlands en hij denkt dat de maatregelen mogelijk niet goed in andere talen worden gecommuniceerd. In het Zeeuwse Middelburg is een flinke lading illegaal vuurwerk gevonden. In een garagebox vond de politie dozen met honderden kilo's van het spul. Met onder meer nitraten en cobra's. Dat is levensgevaarlijk, zegt de politie. Het vuurwerk is weggehaald. Twee mannen van 17 en 19 zijn opgepakt. En ondanks het dringende advies van het kabinet om maximaal 30 man toe te laten tijdens kerkdiensten... zit een kerk in Barneveld in Gelderland toch weer aardig vol... Daar zitten er per ik 400 bezoekers in de kerkbanken. Al zeggen die dat ze zich keurig aan de coronaregels houden. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen zomaar binnenkomen, ergens gaan zitten en een, uh, dat rommeltje wordt. Het is echt eh, heel keurig netjes begeleid. We zingen wel, maar wel ingetogen. Het orgel speelt ook wat zachter. En eh, op die manier proberen we toch zo goed mogelijk de erediensten ja, vorm te geven zoals we dat graag zouden zien. In Staphorst is het trouwens een stuk minder druk. Daar gingen vanochtend tientallen mensen richting de kerk om de preek te horen. Vorig weekend kreeg die kerk bakken met kritiek over zich heen... dat er per dienst 600 man in de kerk zat.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 Uh Regretting now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. Nos vamos pa You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart.